Ook deze kroeg gooit uit protest de bar open. De overheid weet niet meer wat ze uitkramen op de deur. En ik ben er echt gewoon echt scheidsziek van. Ik wil gewoon weer open, ik wil mijn werk doen. En gewoon op een normale manier, zodat we dat eerder ook altijd deden. Vandaag lekte uit dat cafés en restaurants waarschijnlijk niet mee mogen doen met de versoepelingen die het kabinet morgen bekend maakt. Ondanks dat een boel ondernemers nu in verzet komen, moet iedereen zich aan de maatregelen houden, zeggen de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. De naleving is de eerste plaats de verantwoordelijkheid van mensen zelf, dus ook van ondernemers. Eh, je kunt niet als ondernemer alleen maar zeggen ik doe niet meer mee dus ik ga open. Nee, je hebt er wel een verantwoordelijkheid in. Meerdere gemeenten hebben al gezegd dat ze zaterdag niet streng gaan handhaven als ondernemers toch hun zaak open doen. Armere landen hebben vorige maand zeker 100 miljoen gedoneerde coronavaccins geweigerd. Dat deden ze omdat de vaccins niet koel bewaard konden worden... of omdat de houdbaarheidsdatum verliep voordat ze het konden wegprikken. De afgelopen acht jaar zijn de warmste jaren ooit gemeten. Dat heeft de NASA uitgezocht. De aarde was vorig jaar volgens de ruimtevaartorganisatie ongeveer 1,1 graad warmer dan gemiddeld aan het einde van de 19e eeuw. De opwarming van de aarde zorgt voor steeds meer extreem weer en een stijging van de zeespiegel. En de Nederlandse handballers zijn hun tweede EK begonnen met een stunt. Voor het oog van 20.000 toeschouwers werd Hongarije, het gastland, met 31-28 verslagen. Hongarije was eigenlijk de gedoodverfde winnaar, maar Nederland was toch te sterk. Dit had toch echt niemand verwacht. Gaat hij er nog in? Op de laatste seconde Dani Baaiens, die ook zo goed heeft gespeeld. Hij telt inderdaad en het is meteen afgelopen. Nederland wint het eerste duel op dit Europees kampioenschap. Sensationeel met 31-28 van Hongarije. Kai Smits was met 11 punten de man van de wedstrijd. De Nederlandse mannen deden in 2020 voor het eerst mee aan het EK en werden toen 17e. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Koelt af tot rond het vriespunt. Morgen ook grijs en mistig. Waar de zon doorbreekt wordt het 8 graden. In de mist blijft het koud, 2 of 3 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. That old boy ain't worth your tears. Get your hair all dead, get your makeup on, get you don't feel much like going out gone. Put a stop to that broken heart right here. Gonna fix you up, i get you ready cause I'm picking you up. tell the bartender mix you up a little party cup, put the smile back where it belongs. playing some slow jam song. Sitting in the driveway, you and me kissing it up. Yeah, tonight I'm gonna fix you up. I wanna see those sad eyes back your groove. You'll be good as new when I'm done with you tonight. Gonna fix you up. Get ready, cause I'm picking you up. Tell the bartender, mix you up a little party cup. Put the smile back where it belongs. Maybe later on, I can drive you home. Radio playing some slow jam song. Sitting in the driveway, you and me kissing it up. I'm picking you up. Until the bartender mix you up a little party cup. Put the smile back where it belongs. Baby, later on I can drive you home. Radio playing some slow jam song. Sitting in the driveway, you and me kissing it up. Yeah, tonight dat was Ben piek en Fix You Up. Je luistert nog steeds naar de National Radio Show. En wat hebben we in dit uur nog allemaal voor je? Uiteraard hebben wij nog nummers van het Spotlight album. De National Spiegelplaat komt voorbij. We hebben natuurlijk de maandartiest, andere lekkere muziek nog. En ook de digitale briefbus waar het nu weer tijd voor is geworden. We gaan naar Austin, Texas voor een muziekje van Evan Orden. Dit is Everybody Knows Somebody. I got a friend who grew up with Randy Rogers. buddy from the same town as Brad Paisley. It's like everybody knows somebody. So how come none of them ever know about me? altijd zo herkenbaar, die Texas Country. Lekker hoor. Evan Ogden was dat en Everybody Knows Somebody. We gaan wat Amerikanen voor jullie draaien. Van Brandy Carlisle. Ze benutte de tijd toen ze in quarantaine moest nuttig. Ze schreef voor haar album In These Silent Days alle nummers. En ook dit hele mooie This Time Tomorrow. When the fire inside that burns so bright begins to grow faded. It can be hard to see the ground on which you stand. you may not be afraid of walking in the darkness You will feel like a stranger in this land You can try to carve a faith out of your own But a broken spirit may dry out the bone And the edges of the night may cause you sorrow You know I may not be around this time tomorrow you fight to kill that deafening sound. But our holy dreams of yesterday are gone. They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know, I may not be around this time tomorrow. darkness of the night may cause you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but our holy dreams of yesterday are gone. They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know I may not be around zo'n kippenvel nummer. Brandy Carlisle was dat met This Time Tomorrow. We gaan naar de National Spiegelplaat. En daarvoor gaan we naar 1998. Toen werd dat op de plaat gezet door de toenmalige Dixie Chicks, die tegenwoordig de Chicks heten. En in 2005 won Carrie Underwood American Idol. Ze bracht toen haar album Some Hearts uit. Maar daarvoor had ze nog twee demo-albums opgenomen. En daar staat toevallig ook onze spiegelplaat op. Je hoort dus eerst de Chicks en daarna Carrie Underwood twee keer Tonight's the Heartaches on Me. Dit is de Nashville Spiegelplaat. heard a pin drop when they walk through the door. When the side, and now I am happy. on can En and now I'm happy all the day. It was there by faith, oh, and I received my sight, and now I'm happy all the day. Ze zijn met z'n zessen en ze heten de Gospel Plowboys. Ze maken bluegrass gospel en dit was hun nieuwste single Dallas van gospel gaan we weer naar country. En dat doen we met muziek van onze maandartiest. In februari 1970 bracht Buddy Allen dit nummer als eerste uit. In september van dat jaar kwam het album The Great White Horse uit... die opgenomen werd door Buck Owens en zijn protégé Susan Ray. Ze worden uh, een van de populairste country duo's van die tijd genoemd. We gaan dus naar 1970 met een duet tussen Buck Owens en Susan Ray... en I've Never Had a Dream Come True Before. Oh, I'd never had a dream come true before. Please forgive me for staring in your eyes. You're so wonderful, it's hard to realize. has walked right through my door Cause I've never had a dream come true before someone like you. I can't believe my heartache won't be heartache anymore. Cause I never en Susan Ray en I've Never Had a Dream Come True Before. Ik vind dat het is tijd geworden voor Western Swing. Ik zou zeggen, gooi je stoelen en de tafel aan de kant. Ga gewoon even lekker dansen op West of Texas en Fixing to Love You. more golden classics. en carrera onder zijn eigen naam Wilf Carter, maar heette daarna Montana Slim, omdat zijn platenmaatschappij dat veel beter vond klinken. Hij is een invloedrijke Canadese countryzanger die in 1971 lid werd van de Nashville Songwriters Hall of Fame en in 1984 van de Canadian Country Music Hall of Fame. Hij schreef in zijn tijd honderden liedjes en nam in 1933 zijn eerste single op, dat dus één, dat de eerste nummer 1 zou worden van een Canadese countryzanger en dat was dus My Swiss Moonlight Lullaby. Lekkere hele oude country hier bij de Nashville Radio Show. En we blijven nog even lekker in die oude country met muziek van onze maandartiest Buck Owens. Weer één van zijn nummer 1 hits. Dit is Made in Japan. Dit is de Nashville Maandartiest. beyond my wildest dreams. Like cherry blossom 70 met een nummer van Buck Owens. En dat was Made in Japan. En nu gaan we naar Nederland voor Kou 3 tussen Ben en Carmen Steeneker. Vader en dochter. Dit is Runaway. liefst en Runaway. Nou, wij rennen nog niet weg, want we hebben nog wat muziek voor je klaarstaan. Want we gaan ook nog een keertje naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Duitsland. Vorig jaar kwam het gelijknamige album uit van de Cumberland Project. Dit is Last Flight Home. Dancing snowflakes in the headlights. Tired eyes barely find the lane. Another crazy week behind running late to get that plane. I promise to be back on Friday when we did our routine call. I heard a strange sound in your voice. I wonder if you care at all. A chilly breeze is blowing through my heart don't let this road drive us apart Don't kick me out goed van ons Spotlight album. En dat is het album Weekends Look A Little Different These Days van Brad Young. Je gaat achter elkaar luisteren naar You Didn't en daarna Dear Me. Dit is het Nashville Spotlight album. I can never hate you, even if I try. Girl, I love you too much and I've loved you too long to find. always a bad thing saying goodbye And the last thing that I wanna be is a waste of your time There's nothing I dat waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. Weekends Look a Little Different These Days van Brad Young. En jouw suggestie mag je natuurlijk altijd mailen naar info.nashforradio.nl. En vermeld in je e-mail dan even de naam van de artiest, het album en welke vier nummers je zou willen horen. Gaan wij daarna op zoek en wie weet hoor je hem terug in een van onze volgende shows. Maar nu gaan we eerst naar 1963 voor muziek van Bobby Bear. Lord, I'm fine. drops fell on Mama's note When I read the thing she wrote She said, we miss you, son, we love you. Come on alweer Bobby Bear en 500 Miles Away From Home. Het zit er alweer op. De show is weer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan Emmylou Harris en Two More Bottles of Wine.